Daarbij zal ook de rol van beoogd lijsttrekker Balkenende aan de orde komen. In de achterban van het CDA is kritiek op de leiding van de partij. Bij de raadsverkiezingen verloor het CDA ongeveer 200 raadzetels. Daarmee behaalde de partij een van de slechtste resultaten ooit bij de lokale verkiezingen. In Turkije is het zoeken naar slachtoffers van de aardbeving gestaakt. De autoriteiten denken niet dat er nog mensen levend onder het puin liggen. Het aantal doden is bijgesteld naar 51. Vanochtend was er nog sprake van 57 doden. Ongeveer 100 mensen raakten gewond. De beving van vannacht had een kracht van 6 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag in de oostelijke provincie Elazig. Eurocommissaris Nelly Kroes heeft de Aletta Jacobsprijs in ontvangst genomen. De prijs van de Rijksuniversiteit Groningen wordt om het jaar uitgereikt aan iemand met een voortrekkersrol in de vrouwenemancipatie. De jury zegt dat Kroes de afgelopen jaren op machtige posities veel positiefs heeft gedaan voor de emancipatie. Ze handelt daarmee in de geest van Aletta Jacob, staat in het juryrapport. Studentenwoningen worden de komende vier jaar steeds schaarser. Volgens de koepelvereniging van studentenhuisvesters worden er de komende jaren te weinig woningen gebouwd, maar 28.000, terwijl er 60.000 nodig zijn. Ook speelt mee dat jongeren langer doorstuderen. Ze denken dat ze door de economische crisis nu geen baan kunnen vinden. In de haven van Hamburg heeft de Duitse douane een grote partij Peking-eenden in beslag genomen. De bevroren eenden waren in Chinese containers verstopt achter andere levensmiddelen. Vanwege de vogelgriep is de import van Chinees vogelvlees verboden in Duitsland. Volgens de douane zagen de eenden er walgelijk uit met kop, snavel en poten er nog aan. Maar of het vlees ook bedorven was, is nog niet duidelijk.